van der Linde met het NOS-journaal. Bij de protesten in Iran zijn de afgelopen weken meer dan 4500 doden geteld. Dat zegt een mensenrechtenorganisatie die vanuit de VS opereert. Het merendeel van de doden is demonstrant. Ook zouden een kleine 200 leden van de ordentroepen zijn omgekomen. Sinds enkele weken treedt de overheid genadeloos op tegen burgers die verandering eisen van het streng islamitische regime. De autoriteiten hebben het internet grotendeels afgesloten... waardoor de situatie in het land moeilijk is vast te stellen. Opnieuw heeft Mexico drugsverdachten uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In totaal zitten nu bijna 100 vermeende kartelleden vast in de VS. President Trump dreigt herhaaldelijk dat Mexico iets moet doen aan drugscriminaliteit. Volgens Mexico is er een goed gesprek geweest met de VS. Een bedrijf uit Almere heeft consumenten misleid met OV-chipkaarten, oordeelt de rechtbank. Het bedrijf bood de kaarten aan voor 37,50 euro, terwijl een OV-chipkaart eigenlijk maar 7,50 euro kost. De sites waar ze verkocht werden zagen er nagenoeg hetzelfde uit als de officiële verkoopsites. De rechter spreekt daarom van misleidende handelspraktijken. Het bedrijf moet binnen twee dagen stoppen met de verkoop van dure OV-chipkaarten. Anders dreigt er een dwangsom tot een half miljoen euro. Frankrijk onderzoekt de dood van een baby die voeding van Nestlé heeft gedronken. De voeding maakte deel uit van een partij die door de fabrikant was teruggeroepen. Bij een controle was in een fabriek een bacterie gevonden... die heftig braken en diarree kan veroorzaken. Nestlé heeft babyvoeding teruggeroepen in 60 landen, waaronder Nederland. Het Franse ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat nog niet duidelijk is of er een verband is tussen de voeding en de dood van de baby.